Levi van Eck met het NOS-journaal. In België zijn opnieuw drones gezien, nu boven de kerncentrale in Doel. De uitbater van de kerncentrale meldt dat het om drie drones ging. Eerder op de avond werd het vliegverkeer op de luchthaven van Luik... tot twee keer toe stilgelegd na meldingen van drones. Na een klein uur werd het vliegverkeer hervat. De afgelopen weken werden boven België vaker onbekende drones gezien. De Britten hebben laten weten dat ze een anti-drone team naar België sturen ook Frankrijk en Duitsland hebben hulp aangeboden. De vrouw die afgelopen nacht werd neergeschoten in Rotterdam is overleden. Het gaat om een vrouw van 24 uit Os. Na de schietpartij hield de politie een man van 28 uit Nijmegen aan. Er werd ook een andere man gearresteerd, maar die bleek niets met het incident te maken te hebben. De politie in Rotterdam is nog op zoek naar een man die na de beschieting wegrende. In de Portugese synagoge in Amsterdam is vanavond stilgestaan bij de Kristalnacht. Precies 87 jaar geleden werden Joden in Nazi-Duitsland het slachtoffer van een georganiseerde klopjacht. Duizenden synagogen en Joodse winkels werden geplunderd. Honderden mensen werden gedood. Voor het eerst was een Duitse minister bij de herdenking in Amsterdam. In haar toespraak waarschuwde ze voor de gevaren van het toegenomen antisemitisme. De nieuwe Marsmissie van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is uitgesteld. Het was de bedoeling dat er voor het eerst in jaren satellieten naar Mars gestuurd zouden worden... maar door slecht weer ging de lancering niet door. Het nieuws is bekendgemaakt door Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos. De satellieten zouden met een raket van zijn bedrijf de ruimte ingeschoten worden. Het is onduidelijk wanneer een nieuwe poging wordt gewaagd. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Lokaal kan wat mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij een graad of 11.